Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Canada gaat alle anticonceptie gratis maken voor vrouwen. De regering vindt het belangrijk om goede gezondheidszorg te bieden, ook voor mensen met weinig geld. Het gaat om alle anticonceptie, inclusief de morning after pill. It is more important than ever for us to ensure that Canadian women have access to contraception. Today, tomorrow and the day after that. This is every woman's fundamental right. Vorig jaar gebruikte 73% van de vrouwen in Canada anticonceptie. Dat is 10% meer dan in Nederland. In Turkije zijn vandaag lokale verkiezingen. Daarbij worden bijvoorbeeld gemeenteraadsleden en burgemeesters gekozen voor de komende vijf jaar. De rest van de wereld kijkt vooral naar Istanbul. Die stad is sinds 2019 in handen van de grootste oppositiepartij, CHP. De AK-partij van president Erdogan doet er alles aan om ook daar aan de macht te komen. Precies 20 jaar geleden kregen de spelers van AZ op eerste paasdag een straftraining van trainer Co Adriaanse. De avond voor Pasen verloor de ploeg namelijk met 2-0. Maar het was zeker geen normale training. Er kwam geen bal aan te pas. En de spelers moesten bijvoorbeeld met kleine doeltjes over het veld rennen. Omroep NH ging langs bij spelers van toen... om samen de beelden van die knotsgekke training terug te kijken. Nou, dan ben je geïrriteerd. Op Pasen denk je altijd vrij te zijn. Nou, elke keer als Pasen is, moet ik aan deze training denken. <laughs> Doeltjes rennen, dat kan ik me helemaal niet heugen. Joh soms te het toch dit. <laughs> als, je, als terug ziet. <laughs> Maar dat was nog niet alles, want de ploeg moest ook op zoek naar paaseieren op het trainingscomplex. Zoeken je, je vindt niks, helemaal niks. Maar jullie dachten echt dat de paaseieren <laughs> lagen of niet? Of? Kijk me lachen, dat slaan slaan. ja, maar dat geloof ik dan ook, weet je. Als iemand wat zegt, dan geloof ik dat. Ik was altijd wel wat hij zei, klopte wel. Maar ja, in dit geval was het een geintje van hem. En dan zie ik ze allemaal sprinten om een ei te zoeken. Oh. Het weer, echt lekker om eieren te zoeken wordt het niet vandaag. Het is een bewolkte eerste paasdag met hier en daar een bui. In de middag vaker droog, maar vanaf het begin van de avond meer kans op buien...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 Brightside. Edward Rauhorst. We begonnen met Ray Charles, Marianne uit 1956. Was opgedragen aan een eh, lid van zijn band, Marianne Fisher. Waar brother Ray een eh, affaire mee had terwijl hij nog getrouwd was. Eh, Fisher verliet de Ray Charles Band in 1958 toen eh, Charles de Relax, een trio dames in dienst nam. Officieel alleen als backup, backup eh, vocalisten. maar misschien gebeurde daar wat meer achter de scenes. Ehm, ja, over Zandvoort gesproken. Theater de Krocht is natuurlijk eh, altijd... Eh, staat in het teken van ehm, <clears throat> jazzconcerten. Zo ook op 14 eh, april. De Tribute to Art Blakey en Clark Terry... verzorgd door Nanook Brothers op trompet... Jeroen Brokkelkamp op tenorsax... Jean-Louis van Dam op piano... Edwin Corsilius bas en Dylan Vos op het slagwerk. Ehm, maar dat concert is helaas al uitverkocht... Eh, de reden dat ik het toch nog even weer vermeld is dat eh, ZFM Jazz eh, live zal gaan uitzenden op die dag. het concert kan ook, als ik het goed heb begrepen, live gestreamd worden. Dus voor degenen die geen kaartjes hebben kunnen bemachtigen... toch is er een, een weg om dit vrije concert te gaan beluisteren. Gaan we terug naar onze special gewijd aan ja, lady songs. Ehm, en deze is ook wel eh, bekend. Uh, die nu gaat volgen. De uitvoering van de standard Nancy with a Laughing Face. Eh, dat werd vooral bekend in de vocale uitvoering door Frank Sinatra. Maar de songwriter Jimmy van Heusen had dit nummer oorspronkelijk geschreven als Bessie with a Laughing Face. Bedoeld als een verjaardagsvliedje voor een vrouw met de voornaam Bessie. Maar toen hij op een dag eh, Sinatra bezocht, eh, zong eh, Van Heusen het voor, ehm, voor het verjaardagsfeestje van Sinatra's dochter Nancy. En zong het dus als Nancy with the Laughing Face. En Sinatra dacht dat hij Van Heusen het lied speciaal voor zijn dochter had geschreven. En Van Heusen eh, eh, ja, die gaf die song eigenlijk aan eh, Frank Sinatra. Maar die besloot dus ook Sinatra tot zijn dood maar in de waan te laten... dat het speciaal voor zijn dochter was geschreven, Nancy Sinatra. Hier in uitvoering van Cannibal Adderley met Bill Evans op het piano. Nancy with a laughing, laughing face. Cannibal Adderley en Bill Evans. Nancy with a laughing face. Uh, anno 2024 zijn we in een soort van koude oorlog, het nieuwe stijl eh, beland. In de vorige eeuw eh, was de koude oorlog natuurlijk ook gaande. maar werd er achter het zogenaamde ijzeren gordijn toch mondjesmaat jazz gemaakt. En was het luisteren naar jazz in periodes van zogenaamde dooi in de wederzijdse betrekkingen toch toegestaan. En er waren zelfs eh, optredens van grote artiesten als Benny Goodman, Duke Ellington en Dave Brubeck achter dat ijzeren gordijn. En een van de gevierde orkestleiders al daar was de Tsjechoslowaak Gustav Brom. bigbandleider, ehm, big bandleider, arrangeur, componist, en eh, hij speelde volgens mij ook eh, klarinet. En zijn eh, Gustav Brom Orchestra was een soort eh, metropoolorkest... en begeleidde dus heel vaak eh, buitenlandse artiesten... die dan in het Oostblok optraden, waaronder Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie... en volgens mij zelfs in een later stadium Ben Kramer. Hier met het nummertje Gustav Brom en his orchestra. Octavia, super Octavia. Thank you. zijn inmiddels bij de letter P uh, beland. En dat wordt eh, Patricia. Eh, in de uitvoering van welbekende Amerikaanse gitarist en songwriter Ry Cooder. en de Buena Vista um, gitarist Manuel Galban. Ehm, ja, die was in de jaren 60 in Cuba de grondlegger van een soort springerige surf-gitaarachtige benadering... die ja, feitelijk niemand kon evenaren. En hij creëerde creëerde in de jaren 60, 50, 60 een soort van crossover tussen de Cubaanse muziek, toenmalige pop en jazz en eh, een beetje alle, moet ik zeggen, Henry Mancini, Mancini en eh, Nelson Riddle. En eh, in 2004 besloot hij om met die Ry Cooder dit soort oude tijden te herleven, ehm, te doen herleven. Ehm, op hun album Mambo, Sinuendo. En dan hoor je dus het nummertje van Patricia... dat oorspronkelijk is van de hand van Pres Prado. jazz. combo eh, was dat. William Payton Black Jr. Dat was een Amerikaanse bassist en eh, bandleider... en een van de pioniers van de rock and roll. Eh, Black speelde samen met de gitarist Scotty Moore op eh, Elvis Presley's eerste hits zoals Good Rocking Tonight, Heartbreak Hotel, Mystery Train en eh, Hound Dog. In 1959 ehm, vormde hij zijn eigen band, de Bill Blacks, combo met daar onder andere eh, Martin Willis op tenorsax. En dat Bill Blacks combo was de openingsact voor de Beatles tijdens een historische tour langs 13 Amerikaanse steden in 1964. Maar helaas was die Bill Black zelf door een hersentumor niet meer in staat die tour mee eh, te maken. Wel deed hij nog mee op twee studioalbums... die nog eh, kort voor zijn dood uitkwamen in 1965. En van een van die albums hoorde je de instrumentale versie... van het welbekende Little Queenie van eh, Chuck Berry. Brengt ons bij eh, de Ploktones in, eh, van eh, Nederlandse bodem. de band rondom Efrem Trujo en Anton Goudsmit. Jeroen Vierdag, de bassist. En Martin, Martijn Vink, de drummer. Ja, die maken hele dansbare muziek. een soort van crossover jazz, funk, rock en Latin. Maar de jazz-elementen zijn in vrijwel al hun nummers altijd hoorbaar. En het nummertje wat je gaat horen is het welbekende Rita. Wat volgens mij inderdaad geïnspireerd is eh, door die nogal ludieke en kolderieke Rita Verdonk. Eh, song van de Ploktones werd gevolgd door Soos Blues... in de uitvoering van baritonsaxofonisten Rick van den Berg... en de trombonist Bart van Lier. Verder nog bijgestaan door eh, Marius Beets op bas... Edgar van Asselt op piano en eh, Erik Ineke op drums van een albumzoon jaar geleden uitgekomen. High Slide, The Low Blow. En het nummertje Sue, Sue's Blues. Maar dat was niet een eigen nummer, dat was van Ronnie Ross. Dat is een Britse bariton saxofonist. En dat is misschien leuk om te vertellen. die was de, de, de, de, de saxofoonleraar van David Bowie. En die David Bowie als wederdienst vroeg um, die Ronnie Ross mee te spelen op het album eh, van Lou Reed dat die Bowie produceerde. En dus hoor je eh, dat uh, saxofoongeluid van Ronnie Ross op Lou Reed's Walk on the Wild Side. Ehm, verder met de royalty de grootheden van de jazz. Duke Ellington, die eh, bleef tot eh, het einde van zijn leven super productief. Maakte nog geweldige muziek, schreef nog geweldige muziek. Eh, en rond 1968 toerde hij naar, voor het eerst in Zuid-Amerika. En schreef hij, terwijl hij onderweg was, de Latin American Suite. En eh, dit nummertje wat je gaat horen heet Tina. Misschien eh, opgedragen aan Argentina en Argentinië. Wellicht ook een liefkozende afkorting voor een eh, gepassioneerde tango dansende De schoonheid, ik weet het niet. In ieder geval een vrij nummer. Duke Ellington, Tina. invloed werd. Eh, Duke Ellington sterke bewonderde was de Britse pianist Michael Garrick. En uh, die hoorde je, hoor nog steeds een beetje op de achtergrond met zijn band. In het nummer Ursula, waarbij eh, Don Randell op sopraansax en Tony Co op tenorsax te horen zijn. Een nummertje uit de jaren 60 ook. Een beetje beïnvloed door John Coltrane's My Favorite Things. zo te als ik hier naar luister. Ja, we zitten al bijna <clears throat> pardon, in het eh, laatste kwartier van ZFM Jazz. De special met Lady Songs, alfabetische volgorde. En nu komen we aan <clears throat> bij de V van Valerie in de uitvoering van eh, Amy Winehouse. Eh, het nummer werd geschreven door heel iemand anders, niet door die Amy Winehouse... maar door de zanger van de Zutens, een soort rockbandje, gewijd aan zijn visagiste en kapster... die ja, gearresteerd werd wegens het rijden zonder rijbewijs en niet naar zijn optreden kon komen. En toen schreef hij dat nummertje Valerie. En dat ga je nu horen in de uitvoering van de bekende Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by and I look across the water. And I think of all the things what you done. And in my head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool. pain that fine that you were dancing all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you light the dress. I want to come on over, stop making a fool. the water. You're not thinking of all the things why you doing it. And in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your dinner. she lives in the low, low land. I got a gal named Willie Mae, and she lives in the low, low land. Lord, the way I got that woman, i declare I stole her from a man. All my life. Baby, you know I've had it wrong. All my life, Willie May, you know I've had it wrong. Just on the counter, of me wrecking one poor man's home. Willie Mae, Willie Mae. Willie Mae. Don't you hear Bill calling you? Lord, if I don't get my Willie Mae, there's no other woman will do. When I get to think about Willie Mae, cold chill creeps up and down my spine. When I get to think about Willie Mae, cold chill creeps up and down my spine. Lord, sometimes I wished I was dead. But Willie Mae, you know I'm of dying. I'm gonna leave here. Baby, and I'm going on down the line. I'm gonna leave here. Willie Mae, and I'm going on down the line. You know I don't do nothing here. Willie May, but grieve and cry. You know I don't, don't do nothing here. Willie May, but grieve and cry. Big Bill Brunzi... die zijn hart heeft verpand aan Willie May Who Lives in the Low, Low Land. Een nummer uit 1951. Of uh, ook eh, voorspellende gaven had, weet ik niet. Saillant is wel dat hij eh, later in de jaren 50... regelmatig toerde door Europa, inclusief de lage landen Amsterdam... waar hij zich het meest op zijn gemak voelde. Sterker nog, hij werd smoor verliefd op een Nederlandse dame. de liefde was wederzijds, maar Brunzi was natuurlijk weer op pad. Al hield hij regelmatig per brief contact met deze dame. Een zoon was de vrucht, zijn enige zoon eh, van deze liefde. En deze eh, Michael van Isveld die eh, is nog steeds actief in Amsterdam in de theater. Wereldleden zijn vader echt een, eh, eh, eigenlijk niet kennen. Want eh, Big Bill Brunzi kwam in 1958 te overlijden aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Ik zie dat we niet zo gek veel tijd meer hebben. De X moet ik overslaan. Er is sowieso niet echt een heel goed jazznummer met een X. Zandtippen van de, van de gitarist Attila maar Dat is een lang nummer. En ik vind dat ook niet een heel goed nummer. Ehm, dus als ik jazzmuzikant was, zou ik toch eens een nummer gaan schrijven over een dame met... Eh, die begint met een X. Want misschien valt er nog brood mee te verdienen. We gaan snel naar de I. Jolanda. Bobby Blue Plant is zo'n uh, eh, blueszanger. Ja, die kwam een femme fataal tegen. Dus eh, je bent gewaarschuwd als je ooit in South Carolina, Charleston belandt. Ehm, pas op voor Jolanda. Bobby Blue Bland. Look looking for daughter. I lost them all when you called and I answered back. Oh, Yolanda, why you forsake me? zijn Jolanda. Het zit erop. Eh, het alfabet van A tot Z hebben we ze bijna allemaal gehad, behalve die X dan. En nu komt nog eh, de Z. We gaan er met een, eh, op een vrolijke noot uit met de Swingadelic. Die laten zich niet van de wijs brengen door dames. Ehm, ehm, en zij bezorgen ons dan ook een, een vrolijk Pasen met hun nummertje Zelda's Theme. Ehm, ja, dat is de uitsmeten van onze uitzending van ZFM Jazz. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending natuurlijk van eh, ZFM Jazz. Ehm, ja, eh, eh, nogmaals, maak er een hele mooie dag van. En ik hoop... Ehm, ja, oh ja, dat moet ik natuurlijk niet vergeten. Je kunt de playlist weer vinden op mijngroeven.nl met een link naar de Facebook-page van ZFM Jazz. Kijk ook eens op die Facebook-page. Maak eens een commentaar wat je ervan vindt van de programma's.